uur. Krol met het NOS Journaal. Voor de gouden tip in de zaak van twee verdwenen mannen. één uit Landsmeer en één uit Amsterdam. De mannen verdwenen vorige week. Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen beide ontvoeringen... maar het is niet duidelijk waar de twee zijn en of ze nog leven. De politie denkt dat ze mogelijk allebei betrokken zijn... bij een ripdeal tussen criminelen. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet vanavond bewakingsbeelden zien uit Zaandam van een witte Audi waarin een van de mannen zou zijn ontvoerd. Een Koerdisch tv-station heeft een interview uitgezonden met een Nederlandse vrouw... die zegt dat ze ontsnapt is uit IS-gebied. Het is een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer... die zich als tiener heeft bekeerd tot de islam. Ze zegt dat ze vorig jaar door haar man tegen haar wil is meegenomen naar het kalifaat. Met hulp van haar vader zou ze vandaag Koerdische strijders in Noord-Irak hebben weten te bereiken. De Kroatische Serviër Goran Hadjic is overleden. Hij was door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en ook opgepakt, maar hij werd vorig jaar vrijgelaten omdat hij leed aan een hersentumor. Daaraan is hij nu overleden in een ziekenhuis in de Servische stad Novi Sad. Hadjic was 57 jaar. Hij was tijdens de oorlog in Kroatië in de jaren 90 president van de zelfverklaarde republiek Krajina. Het Joegoslavië-tribunaal verdacht hem van moord, marteling en deportatie van etnische Kroaten. Maar zelf zei hij dat hij onschuldig was. Oekraïne gaat niet in op het verzoek van nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 om satelliet- en radarbeelden van de crash te verstrekken. De regering in Kiev heeft de nabestaanden in een brief terugverwezen naar het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland.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 Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer?